Manik Sampersen met het NOS-journaal. Israël en de Palestijnse groep Islamitische Jihad hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren, meldt een leider van Islamitische Jihad. Israël heeft de deal nog niet bevestigd. Het bestand zou een uur geleden zijn ingegaan, maar er wordt nog gevochten. Afgelopen week heeft islamitische jihad ruim duizend raketten afgevuurd op Israël. Israël bombardeerde doelen in de Palestijnse Gazastrook. Er zijn tientallen doden gevallen. Aanleiding voor het geweld was de dood van een leider van islamitische jihad. Hij overleed begin deze maand in een Israëlische cel na een hongerstaking. In het centrum van Eindhoven staat een leegstaand gebouw in brand. Volgens de brandweer wordt het pand vaak gebruikt door daklozen. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Omdat er veel rook vrijkomt is in de omgeving een NL-alert verstuurd. Er zijn meer dan 100 brandweermensen ingezet. Omroep Brabant meldt dat een terras in de buurt is ontruimd. De oorzaak van de brand in Eindhoven is nog niet bekend. In het oosten van Kenia zijn vandaag 22 lichamen opgegraven... van mensen die waarschijnlijk lid waren van een secte. Daarmee komt het totale dodental op meer dan 200. De meeste zijn door uithongering om het leven gekomen. De zoektocht begon nadat eind april op een landgoed tientallen lichamen werden gevonden in massagraven. Er zouden nog honderden mensen worden vermist. De leider van de secte is opgepakt. Hij vertelde dus zijn volgelingen dat ze voor 15 april moesten sterven... zodat ze nog naar de hemel konden voordat de wereld zou vergaan. In de eredivisie heeft FC Volendam thuis gewonnen van Sparta. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de blessuretijd. De wedstrijd lag voor rust korte tijd stil omdat er een beker op het veld was gegooid. Het weer. Lokaal kan een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog.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 Radio. Bye. on the dance floor. The best house, club and tech house. DJ Mal get enough. Feel the beat get loose and let go. get to get on the flow. Lose yourself cause this one is raw. Can you handle it? When we break it down, guaranteed you lose all control. Now just move a little bit more. Better get your feet on the floor. It's a simple flow like you did enough. Feel the beat, get loose and let go.